Zo'n 2000 Oeigoeren gingen in de hoofdstad Urumqi de straat op omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Vandaag moest de oproeppolitie opnieuw in actie komen, maar dit keer was dat om Chinezen uiteen te jagen die winkels van Oeigoeren vernielden. President Obama heeft in een toespraak in Moskou de gemeenschappelijke belangen van Rusland en de VS benadrukt. Volgens Obama heeft Amerika belang bij een sterk, vreedzaam en welvarend Rusland. Wel hield Obama Rusland het belang voor van een democratie met verschillende partijen en onafhankelijke media. Hij verdedigde ook het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne. Er is vorige maand een run geweest op vliegtickets. De maanden daarvoor keken Nederlandse vakantiegangers door de recessie nog de kat uit de boom, maar die aarzeling was in juni helemaal verdwenen. Volgens de webwinkel vliegtickets.nl is het steeg het aantal boekingen vergeleken met juni 2008 met 60 Dat is vooral te danken aan de historisch lage prijzen en het wisselvallige weer. Een commissie adviseert het kabinet Burgernet landelijk in te voeren. Burgernet is een netwerk van burgers dat de politie helpt bij het opsporen van verdachten of het opsporen van vermisten. Mensen die meedoen krijgen een telefoontje of sms-bericht om bijvoorbeeld uit te kijken naar een inbreker of een winkeldief. Het afgelopen half jaar is in negen gemeenten een succesvolle proef gedaan. In Ede is een groep jongeren aangehouden wegens woninginbraken en diefstal van brommers. De jongens van 13 tot 18 jaar opereerden in wisselende groepjes en braken het afgelopen half jaar in 20 woningen in. Daarnaast stalen ze 18 brommers in Ede, Barneveld en Veenendaal. Enkele jongens hebben inmiddels bekend. De politie kwam de jeugdbende begin december op het spoor. Het weer, regen en onweersbuien, vrij veel wind en het wordt ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wat zon en een graad of 19.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 Woo! just disappoint you. Jouw huis is thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR.